mooie klassieker, vind je ook dit? Ja, echt wel. De Buffoons. Uit het oosten van het land. Tomorrow is another day. <laughs> Ja, kunnen we zeker wel zeggen na een paar wilde, nou ja, easy kerstdagen. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. En eh, nu we de kerstdagen hebben overleefd, kunnen we er weer op een andere manier vrolijk tegenaan. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Richting het nieuwe jaar met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus ook vandaag weer in de show bij ZVL.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 When we know better, just look them in the eyes and say, We're gonna do it. rustig kunnen zeggen dat er veel Afrikaanse klanken zitten in dit nummer van La Bicifre. Something Inside So Strong. En Dolly Parton. Here we go again of here you go again. Nou, wie gaat er nu eigenlijk? Wij in ieder geval niet hier, want we blijven lekker zitten. Hier in de Noordstraat in Terneuzen. Om jouw oren te verwennen met prachtige muziek op de zondagmorgen. Zo vlak voor het nieuwjaar. En met het afgelopen jaar in het achterhoofd. Wat een jaar was dat. Daar komen we vast toch wel op terug op een ander moment. Maar nu even niet. Nu genieten we van koffie. En eh, kletskoppen, ouderwetse kletskoppen, die komen hier regelmatig voorbij in de show. Dus het is maar dat je het eh, weet. Straks een eh, mooi onderwerp. Dan gaan we het hebben over vaccinaties. Daar valt veel nieuws over te vertellen. Er is natuurlijk altijd veel cynisme over vaccinaties. Maar ze helpen ons natuurlijk vaak wel. En wat zijn zijn de nieuwe ontwikkelingen?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 En Tangled Up. Beroemd werd ze van een reclame En daarna ging haar carrière heel snel. Maar de laatste jaren horen we niet zoveel meer van haar. Want ze is een andere koers ingeslagen. En eh, sindsdien is het eh, wat minder in de belangstelling. Maar misschien is ze veel gelukkiger met de muziek die ze nu maakt. Verder de je Shane Ward hier in de show met Stand By Me. Met wie anders. Jij luistert natuurlijk ZVL en eh, ik wil je wel even wijzen op onze website. Dat eh, doe ik eigenlijk altijd wel een beetje, want ik vind het heel belangrijk. We hebben gewoon een hartstikke fijne, mooie website met al het allerlaatste nieuws op. Dus als je denkt bij ik wil even op de hoogte zijn van wat gebeurt er nu eigenlijk in ons eigen Zeeuws Vlaanderen. Ga dan naar onze website omroepzvl.nl omroepzvl.nl Kijk niet verder, want je vindt daar alles bij elkaar. Dus doen omroepzvl.nl The sky may be starless, the night may be moonless, but deep in my heart there's a glow. For deep in my heart, I know that you love me. You love me because you told me so. love letter straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. when I can have all the love you write. I memorize every line. I kiss the name that you sign And darling, then I read again right from the start. Love letter straight from your heart. love letter straight from your heart. Omroep ZVL. We moeten even afkijken. Na een paar weken heel veel kerstplaten in de show. En bij mijn collega's. Dus we kunnen het niet helemaal laten. We kunnen het niet helemaal loslaten. Vandaar dan nog deze. Zo mooi even op de valrip. The Eagles and Please Come Home for Christmas. En Love Letters van Nat King Cole. Die je kent in tientallen uitvoeringen. Maar deze is de meest mooie en oorspronkelijke uit 1957 alweer. Zometeen gaan we praten over vaccinaties. Althans, we, Cox. Er is heel veel over te melden. Je hoort het over een minuut of drie na Jacqueline Govaert. in the sun was so fine. It were different times. Oh, I Gezondheidsraad vindt een vaccinatiegraad van boven de 95% voor veel vaccins belangrijk. Halen we dat wel in Nederland? En moeten we dat eigenlijk halen? Met huisarts Johan Brouwer ga ik praten over wel of niet vaccineren. Fijn dat je er bent, Johan. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Hoe zit het met onze vaccinatiegraad in Nederland voor de verschillende vaccins? Gemiddeld. Ja, nou ja, dat is wel eh, de laatste tijd eh, goed eh, onderzocht. En dat is helaas aan het dalen, de vaccinatiegraad. Dus dat is natuurlijk wel een eh, ontwikkeling die wat zorg baart. Ja, eh, er zijn ook mensen die zeggen: nee hoor, dat is helemaal geen punt. Eh, maar waarom kan je uitleggen waarom het zorgen baart? Nou, het baart zorgen omdat, ja, zeker voor, voor jonge kinderen en die vaccinaties, dat voorkomt heel veel ellende. En niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving van het kind. Hè? Dus, ehm, eh, en, en ja, weet je, die, die kinderziektes, men weet eigenlijk niet meer zo goed hoe, hoe dat gaat. En die hebben daar eigenlijk nooit de negatieve eh, effecten en gevolgen van gezien. Maar dat kunnen hele ernstige complicaties geven, tot aan onvruchtbaarheid, doofheid, overlijden aan toe. En ja, dat is natuurlijk iets wat je wil zien te voorkomen. Wat kunnen mensen nou allemaal als redenen aanvoeren en wat vind jij van die redenen om zich niet te laten vaccineren. Of erger nog, om hun kinderen niet te laten vaccineren. Nou, ook dat is uitgezocht. En dan met name voor het. Eh, was de laatste is daar een nieuw vaccin tegen het rotavirus bijvoorbeeld. Dat is uh, ernstige buikgriep bij kinderen onder de 1. En toen hebben ze onderzocht waarom mensen hun kind niet laten vaccineren. En de grootste reden was: vinden het vaccin te nieuw en te onbekend dan heb ik het echt over de nieuwe. Hè? Dan ja, heb ik het echt over de nieuwe. En dat zag je natuurlijk ook bij corona. Daar werd dat ook vaak gezegd van dit is te snel. Dit, uh, eh, te experimenteel. We weten niet wat de gevolgen zijn op lange termijn. Terwijl Ehm, voordat zo'n vaccin toegelaten wordt, is er uitvoerig onderzoek gedaan. En ook in, eh, met corona, maar ook met rota. Ja, dat is al eh, tientallen jaren onderzoek naar het type vaccin. Dus ja, ehm, het is meestal onwetendheid daarover. En dat is met corona natuurlijk anders. Hè? Er was natuurlijk niet tientallen jaren al onderzoek naar gedaan. De, ehm, de, de, de techniek wel. Hè? Corona zelf was natuurlijk nieuw. Ja. ja. En eh, heeft het ook te maken met dat mensen meer op hun eigen lichaam vertrouwen. Of dat ze denken, nou mijn lichaam, ik ben sterk, ik ben jong, mijn lichaam lost dat wel op. Heeft het ook met dat soort zaken te maken? Ja, je moet natuurlijk onderscheid maken tussen wat je zelf voor je kind beslist en wat je voor jezelf beslist. Hè? En ehm, ja, dus, dus, dus als, je, als je jong bent, dan, ehm, dan heb je of al je vaccinaties al gehad voor, eh, op kinderleeftijd. Hè? Of je bent nog niet in een eh, situatie waar je een verminderde weerstand hebt. Dus ja, er zijn ook natuurlijk niet zo heel veel vaccinaties die je geeft eh, tussen de 20 en de 40 jaar bijvoorbeeld. Pak een beetje 20 en 50 jaar. Ja, dat is waar. Behalve als je op vakantie gaat naar allerlei vreemde eh, gebieden. En dan nemen ze het meestal wel. <laughs> Ja, dat, dat, is inderdaad wel een beetje een tegenstelling. Zijn ze ook bang voor de bijwerkingen? Ja, 24% van de mensen geeft aan bang te zijn voor bijwerkingen. Nogmaals, dat is dan weer voor bij hun kind. En hebben ze dan een punt als het over die bijwerkingen gaat? Nou, als je eh, ook gewoon voor mensen zelf, hè, dan, pak ik hem even terug naar de griepvaccinatie. Zeggen mensen vaak van ja, ik word zieker van de griepvaccinatie dan van de griep zelf. Hè, zoals bijwerking. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met, met corona bang voor, eh, omdat het zo'n mRNA-vaccin eh, is, dat ze over tien jaar kanker krijgen of eh, andere nare dingen. En wat zeg jij dan als, bij jou als huisarts met dat argument? Ik probeer ze gerust te stellen natuurlijk. En ehm, ja, dat, dat, dat, dat laten eigenlijk de onderzoeken helemaal niet zien ook nu niet, nadat we al vijf jaar ermee bezig zijn. En er is nog geen enkele reden tot zorg. Ja, je hebt al gezegd, een aantal vaccinaties zijn gedaald. Er moet dus iets gebeuren. Dat merk ik aan jouw hele manier van praten erover. Wat is hier nou eh, de aanpak? Want je kunt wel zeggen, ze hebben het allemaal bij het verkeerde eind. Maar dan zet je ze ook weer te veel weg. Ja. Hoe denk jij dat we dat moeten aanpakken om mensen weer overtuigd zich te laten vaccineren? Nou ja, ik, ik denk niet dat je die mensen de schuld moet geven. Hè? Dus het is niet een schuldvraag. Nee. Ik denk dat je gewoon helder moet zijn in je communicatie en uitleggen eh, wat de zorgen zijn, bijvoorbeeld. Hè? Eh, als mensen eh, dan aangeven waar ze zichzelf zorgen over maken, daarom is dat onderzoek natuurlijk ook goed. Waarom laat je je kind niet vaccineren? Dus jullie weten nu wel precies waar je moet zijn om dingen dat, dat, is belangrijke informatie. Dan kan je daarop inspelen. en, en ook in andere talen bijvoorbeeld, of in, in buurthuizen. Ehm, het Erasmus bijvoorbeeld heeft ook een mooie telefoonlijn, zeg maar. Hè? Dus die hebben dan die, eh, die twijfeltelefoon. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Johan.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 En als je het niet kent, dan moet je zeker eens naar eh, kanaal 50. Want daar heb je de zender Ons. En daar eh, herhalen ze regelmatig eh, ja, van die serie de nodige afleveringen. Dus ehm, David Cassidy was natuurlijk de held. De mooie jongen in de serie. <laughs> Yes. En het leuke was dat hij na zijn carrière in eh, die muziek, zal ik maar zeggen, in die, die tv-series, eh, ging hij zingen in uh, ja, musicals. En zo kwam ik hem een keer tegen in Londen want toen speelde hij daar in een eh, heuse musical. En ik van, huh, David Cassidy, zo ster. In een tamelijk kleine setting, zal ik maar zeggen. Maar ja, dan lees je een interview. En dan lees je dat hij het geweldig vond. Dus dan zal het wel zo zijn. Verder met Monroe, I Will Wait For You. Die we ook kennen van Charlie Luske. Die het zong voor de Nederlandse Spoorwegen. Een jaartje of twee, drie geleden. Misschien herken je het wel. Je hoort het allemaal hier, hè? Bij ZVL. tes brisé, des délices, tes désirs, des supplices, je vois vraiment j'ai tort de rester si passive, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. Et c'est parfois trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour, et bien plus encore. tes faux et tes problèmes de fabrication. Je te veux toi, je veux pas un faux, pas de contrefaçon. Je veux pas te rendre pour prendre un autre, je veux pas te vendre pour une ou deux fautes. Je veux tes mots, je veux ta peau, c'est jamais trop. Je te veux plus changer ta vie, je veux un autre un peu plus joli. Je ne veux pas, je ne veux plus, jamais voulu. Et puis t'es qui, je te connais pas. T'as dû rêver, ce n'était pas moi. Les confusions, tu les connais et sont tombées. j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, toch wel lekker toch? Ja. Heb je ooit van haar gehoord? Nou, ik niet. Maar eh, ze stond opeens op de playlist en ik denk, hé, hey, even luisteren. George Jonathan en Je ne sais pas. Ik weet het ook niet hoor, waar het opeens vandaan komt. Maar ja, goed. Geldt ook voor een Mooie. Je hoorde haar met All Cried Out. Het gaat alweer aardig tegen 11 uur aanlopen. We hebben nog een nummer of 2, 3 voor je. En dan is het alweer tijd voor de mededelingen en het nieuws. En daarna het tweede uur van de show waar we wat meer tempo maken. En eh, nou wat meer informatie met je delen. Maar ja goed, ik ga het nu nog even hebben over onze website. Eh, je hebt de agenda daar. En vandaag is er niet zoveel te doen. Maar de komende dagen is het weer lekker veel feest hoor. In de regio waaronder een midwinterfest in Katzal zandbad. Hmm, dat ziet er goed uit. Wil je meer weten wat er te doen valt in onze regio? Dan ga je ook naar onze website. En niet alleen voor het nieuws, maar ook voor al die leuke activiteiten waar je aan kunt deelnemen. Ga naar Omroep ZVL en ga naar Agenda. Close your eyes. Let me tell you the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't want to see the light. It's your beauty that betrays you, your smile gives you away. Cause you're made of strength and mercy and my soul is yours to save. I know this much is true when my world was dark and blue. I know the only one who rescued me was you. Close your eyes and let me tell you all the reasons why you're never gonna. cause you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally. liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach, vier maten droef, vier maten sofa, vier maten poef, vier maten blij zijn. is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen bladeren van september en een sterrennacht in mei. En van de appels op de tafel spreid. als je hier niet ontspannen van wordt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Mathilde Santing. Een nummer van eh, ja, een bekende cabaretier. Toon Hermans. Toon maakte dat jaren, jaren, jaren geleden. Nog ver voor zijn overlijden. En Mathilde maakte een soort eerbetoon met dat liedje appels op het tafelspray, zo heet het. En Michael Bublé ervoor met Close Your Eyes. Nou, die mag je nog even dicht doen als je meest wijmelt met het laatste nummer van eh, dit uur. James Last met Abide With Me. Ik ben over een paar minuten bij je terug na de mededelingen en het nieuws. En dan gaan we weer wat meer te keren in de show op deze laatste zondag alweer van 2025. Tot zo!